uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse collega Biden... overleggen morgen telefonisch over de opgelopen spanningen rond Oekraïne. De nationaal veiligheidsadviseur van de VS, Jake Sullivan... zei dat de invasie van Rusland nu elk moment kan beginnen... als Poetin daarvoor kiest, maar hij kwam niet met bewijzen. Moskou noemt het nepnieuws. De VS stuurt nog eens 3000 militairen naar Polen. De blokkade van een grensovergang tussen Canada en de VS moet op last van de rechter worden opgeheven. Vrachtwagenchauffeurs en andere tegenstanders van de coronamaatregelen bezetten in de provincie Ontario al dagenlang een brug tussen de twee landen. Eerder werd ook al de noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan de blokkade. De autoriteiten dreigen met hoge boetes, straf en het intrekken van rijbewijzen. De blokkade leidt vooral in de auto-industrie tot problemen omdat de aanvoer van onderdelen stokt. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste beelden vrijgegeven... die zijn gemaakt door de James Webb ruimtetelescoop. Op de beelden zijn meerdere kanten van een ster te zien... maar de kwaliteit is nog niet optimaal... omdat de spiegels van de telescoop nog niet zijn uitgelijnd. Ondanks de vage beelden gaat het om het eerste concrete wapenfeit van de telescoop... die eind december werd gelanceerd. Fotograaf Bart Maat heeft de zilveren camera gewonnen... voor een foto die hij vorig jaar nam van Keizer Olongren. Met erop de beruchte woorden functie elders... over het Kamerlid Pieter Omtzigt. Olongren was toen verkenner in de aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet... en werd gefotografeerd met papieren die niet goed waren afgeschermd. Op de foto viel duidelijk te lezen dat bij de besprekingen onder meer... over een mogelijk andere functie voor de kritische CDA was gesproken. Daardoor ontstond zoveel ophef dat het formatieproces flinke vertraging opliep. Het weer, het is vrij droog en helder.